Dat centrum is berekend op 275 asielzoekers, maar er zijn er daar nu zo'n 750. De enorme drukte wordt veroorzaakt door de instroom van veel vluchtelingen uit Afghanistan. En ook kunnen vluchtelingen die mogen blijven geen huis vinden. Daardoor blijven ze ook met een verblijfsvergunning nog in het asielzoekerscentrum wonen. De Britse politie heeft een man van 25 opgepakt. Hij zou hebben geholpen om de zelfmoordaanslag in de Manchester Arena in 2017 voor te bereiden. Toen blies een zelfmoordterrorist zich op aan het einde van het concert van Ariana Grande... waardoor 22 mensen om het leven kwamen. De man werd vandaag aangehouden bij terugkomst op het vliegveld van Manchester. De Oranjevrouw hebben vanavond met gemak gewonnen van Cyprus. In de WK-kwalificatie regende het doelpunten. We tellen even mee. Het is een goede bal. Breed leggen, Miedema. 1-0 van de Donk. Even kijken. En dit is heel bekeken. Even de minuut 2-0. Goede bal, eerste paal. En binnengelopen letterlijk. En een goede aanname ook. Dus de bal breed leggen en weer erin gespruikeld bijna. En Gara werkt die bal dan in eigen doel. Martens, terugleggen, goal. Weer van de Donk en dan zit hij wel. Smit 7-0. Van Dongen wil wel schieten, doet dat uitstekend. 8-0. 8-0 dus. En er is nog meer goed nieuws voor Nederland.